Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In grote delen van Noord-Italië mogen mensen zich vanwege het coronavirus niet meer verplaatsen, tenzij het niet anders kan. Premier Conte maakte vannacht nieuwe quarantainemaatregelen bekend. Die gelden voor de regio Lombardije en 14 provincies in andere regio's. Het treft zo'n 16 miljoen mensen, een kwart van de bevolking van Italië. Zwembaden, musea en sportscholen gaan dicht... en in restaurants en cafés moeten Italianen een meter afstand houden van elkaar. De belangrijkste Noord-Italiaanse stad Milaan ligt ook in het gebied, net als toeristenbestemming Venetië. De maatregelen gelden vooralsnog tot 3 april. Italië heeft gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn nu besmet. In de Chinese stad Guangzhou is een hotel ingestort... dat werd gebruikt als opvang voor mensen die met coronapatiënten in contact waren geweest. Volgens Chinese media zijn 70 mensen bedolven onder het puin. 37 mensen zijn gered. In een vluchtelingencentrum op het Griekse Lesbos is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de gebouwen is groot. Het centrum ligt vlakbij een kamp waar honderden gezinnen en kinderen verblijven. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De Europese Commissie onderzoekt of zo'n verbod mogelijk is. Vraag is wel hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt, maar daar is nog geen goed alternatief voor. Lodewijk Ascher wil opnieuw de lijsttrekker van de PvdA worden, zei hij op het ledencongres. Ascher verwacht de verkiezingen van volgend jaar te winnen. In 2017 was hij ook nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen haar grootste verlies ooit en zakte naar 9 zetels in de Tweede Kamer. En het weer. Regen trekt vanochtend van west naar oost over het land. In de middag klaart het weer op. Het wordt dan maximaal 9 tot 11 graden.